Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Peru heeft gisteren beelden uitgezonden waarop te zien is dat Joran van der Sloot de moord op Stephanie Flores bekent. De beelden zijn van een politieverhoor. Wanneer de opname is gemaakt is niet duidelijk. Dat van der Sloot de moord heeft toegegeven was al bekend. Maar hij heeft later verklaard dat die bekentenis onder druk was afgelegd. Of dat de bekentenis is die nu op video naar buiten is gekomen is onduidelijk. Op de video bevestigt van der Sloot dat hij de vrouw heeft geslagen en gewurgd. Nadat ze op zijn laptop zijn e-mail had geopend. Het Duitse OM heeft levenslang geëist tegen de verdachte van de moord op de tienjarige Mirko uit Krefraad, vlak over de grens bij Venlo. Volgens de aanklager is de man van 46 schuldig aan moord, vrijheidsberoving en seksueel misbruik. De jongen verdween ruim een jaar geleden. In januari werd de verdachte aangehouden en op zijn aanwijzing werd het lichaam gevonden. Het Openbaar Ministerie vroeg de rechter om verzwarende omstandigheden, waardoor de verdachte niet al na 15 jaar vrij kan komen. In Libië is voor het eerst sinds het begin van de opstand tegen Gaddafi weer op grootschaal olie gewonnen. Volgens het Italiaanse energiebedrijf Eni zijn uit verschillende bronnen in het oosten van Libië in totaal bijna 32.000 vaten olie gehaald. Volgens deskundigen duurt het zeker een jaar voordat in Libië weer olie op het niveau van voor de burgeroorlog wordt geproduceerd. Het toezicht op een hoogbejaarde pedofiel is een half jaar eerder beëindigd dan de rechter had bevolen. De man werd vorige week in Eindhoven opgepakt voor het bezit van kinderporno. Ook zou hij kinderen hebben benaderd voor seks. Eind 2008 werd hij daar al eens voor veroordeeld. De rechtbank legde hem toen een celstraf en twee jaar onder toezichtstelling op. Na anderhalf jaar eindigde de reclassering toezicht. Het OM besloot erop vanwege zijn hoge leeftijd niet bij de rechter om verlenging te vragen.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 Op de A10 West voor de Continental 3 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag tussen het Kleinpolderplein en de afrit Berkel en Roderijs 2. En van Den Haag naar Rotterdam staat voor het Kleinpolderplein al 4 kilometer. Op de A15 Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West 3.